Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Frankrijk heeft maatregelen genomen om het vaccinatietempo te versnellen. Zo wordt vanaf woensdag de periode tussen de eerste en de tweede coronaprik... met het Pfizer- en Moderna-vaccin verlengd van vier naar zes weken. Daardoor kunnen meer mensen een eerste prik krijgen. Verder kunnen alle 50-plussers het AstraZeneca-vaccin krijgen... en niet alleen kwetsbaren. Een groep huisartsen plakt vandaag symbolisch een motie van afkeuring op de deur van de Gezondheidsraad, meldt Nieuwsuur. Ze zijn boos over het besluit om het AstraZeneca-vaccin niet meer te geven aan mensen jonger dan 60 jaar. De huisartsen van de actiegroep Het Roer gaat om zeggen dat de kans op complicaties bij AstraZeneca heel klein is en dat beperking van het gebruik tot veel meer gezondheidsschade leidt. Ze willen samen met hun patiënten kunnen beslissen over het gebruik van AstraZeneca. In China zijn 21 mijnwerkers vast komen te zitten. De mijn in de noordwestelijke regio Xinjiang stroomde tijdens werkzaamheden vol water. Acht mijnwerkers konden worden gered. Van de 21 collega's die vastzitten zijn er 12 gelokaliseerd. Reddingsdiensten proberen het water weg te pompen om hen te kunnen bereiken. In een appartement in Los Angeles heeft een oma haar drie kleinkinderen dood aangetroffen. Ze waren alle drie jonger dan vijf jaar. De moeder is ruim 300 kilometer verderop gearresteerd. Ze was met de auto uit Los Angeles vertrokken en had onderweg een andere auto gestolen. Waarom is onduidelijk. Ook haar motief is nog onbekend. In Almere is gisteren een politieagent mishandeld door een omstander van een woningbrand. De agent moest naar het ziekenhuis. Een ooggetuige meldt aan Omroep Flevoland dat meerdere omstanders hulpverleners lastig vielen. De politie heeft een verdachte aangehouden voor de mishandeling. Ook is een man aangehouden die wordt verdacht van brandstichting. Het weer. Vanochtend grijs en druilerig. Vanmiddag op meer plaatsen droog, met vooral in het westen ook wat zon. Met maxima van 4 tot 7 graden is het koud voor de tijd van het jaar.